van 6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Turkse regering wil niet praten met Kati Piri, de speciale EU-rapporteur voor Turkije. De Nederlandse zou namens het Europees Parlement met een Duitse collega naar Ankara reizen, maar ze kreeg gisteren te horen dat ze beter thuis kon blijven. Dat heeft volgens Piri te maken met haar kritiek op het opsluiten van Koerdische parlementariërs na de mislukte staatsgreep in juli. De premies voor de zorgverzekeringen gaan volgend jaar voor iedereen omhoog. Na DSW en CZ hebben nog vijf verzekeraars hun premie voor 2017 bekendgemaakt. Die gaan 5 tot 10 euro per maand omhoog. De maatschappijen, waaronder Zorg en Zekerheid en de Amersfoortse, zeggen dat het basispakket is uitgebreid en dat er duurdere geneesmiddelen worden vergoed. Bob Dylan komt zijn Nobelprijs voor de literatuur niet ophalen. De zanger heeft het op 10 december te druk om naar Stockholm te komen, heeft hij per brief laten weten aan het Nobelcomité. Een maand geleden kreeg Dylan de prestigieuze Nobelprijs toegekend, maar lange tijd liet hij niets van zich horen. Later zei hij dat hij sprakeloos was. Minister van der Steur wil niet reageren op de beschuldiging van PVV-leider Wilders dat de regering opdracht heeft gegeven tot de rechtszaak tegen hem. Wel benadrukt de minister dat het OM een zelfstandige positie heeft. De minister kan wel aanwijzingen geven, maar die zijn altijd openbaar. In de rechtszaal is de officier van justitie vandaag begonnen met het formuleren van de strafeis tegen beelders. Een dakloze Belg verblijft al een half jaar in een ziekenhuis in Harderwijk... omdat hij nergens anders terecht kan. Hij is voldoende opgeknapt om naar een verpleeghuis te gaan... maar omdat hij niet verzekerd is en nergens ingeschreven staat... wil niemand hem opnemen. Het ziekenhuis betaalt al sinds mei de opnamekosten voor de Belg uit eigen zak. Het weer, vanavond enkele buien. De minima liggen tussen 3 en 11 graden. Morgen in het zuiden nog een bui, verder af en toe zon. Maar s'avonds weer buien met onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het...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 Tussen Batuverdorp en de Wijkentunnel staat 14 kilometer file. Rijkswaterstaat is nu bezig met een eh, spoedreparatie aan de vangrail. De rechterrijstrook is nog tot een uur of zeven dicht. En dat levert je nu een anderhalf uur vertraging op. Omrijden via Amsterdam heeft niet zoveel zin meer. Want ehm, de A10 loopt helemaal vast vanaf de A10 Zuid uh, tot aan de A10 West tussen Duivendrecht en de Koentunnel staat 15 kilometer file. Nu wil de spitsstrook er ook nog een keer niet open vanwege een technisch probleem. Op eh, de A10 West richting Den Haag staat tussen eh, Amsterdam Sloterdijk en Osdorp 3 kilometer door een eh, ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En op de A10 Zuid richting de A10 Noord staat tussen Duivendrecht en het Koenplein 15 kilometer. En ook dat kost je een uur. Op eh, de A27 van Almere naar Utrecht staat tussen Hilversum en Knoop het Lunette 8 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En eh, op de A27 verder in de richting van Breda voor het Knoop het Hooipolder 11 kilometer door een ongeluk.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 Ik ben er klaar voor, als jullie er ook klaar voor. Twee uur lang ZFM Beachmasters. This is DJ Snake. Let Me Love You, featuring Justin Bieber. En we gaan gewoon snel verder met Love Too met Cool Girl. Zomer of winter, altijd weer ZFM.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 And from your lips she drew Pentatronic met Hallelujah. En de je Tough Loam van Google. Zomer of winter, altijd weer ZFM. We gaan nou snel verder met My Way. Calvin Harris hoor je op ZFM Zandvoort. ook kanaal 40, 106.9. Of kijk gewoon even via de site www.zfm-live.nl Dit is ZFM Beachmasters. are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.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 Dat betekent het is weer tijd voor het weer. Het weer van Metergroep voor vandaag en morgen. Vanavond is nevelig met lokaal ook mist of dichte mist. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist. Voor de rest is het dan ook vrij mooi weer met zon. Maar in het noorden meer bewolking. Bij weinig wind wordt het 14 tot 16 graden. Morgen komt er vanuit het noordwesten meer bewolking opzetten. Maar op veel plaatsen blijft het wel droog. Het wordt 12 tot 14 graden. Woensdag valt er af en toe een buitje bij slechts 11 graden. Dit was het weer van Groep. gaan we snel door eh, met de eh, files. Er zijn er momenteel aardig wat. Ehm, ik noem ze langer dan 10 minuten of door een eh, bijzondere onzak. Op de A1 16 minuten vertraging tussen Brugover, over Amsterdam, Rijnkanaal en Watergraafsmeer. Op de A2 13 minuten vertraging tussen Culemborg en knooppunt Waardenbrug. En op de A2 de andere kant op de Hocht, Lener Heinde 11 minuten vertraging. Op de A5 48 minuten vertraging tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Westpoort. Op de A9 78 minuten vertraging tussen Badhoevedorp en Velzen. Op de A9 14 eh, minuten vertraging tussen AMC, Ziekenhuis en uh, Aalsmeer. Op de A18, of op de A10, sorry, staat nog 18 eh, minuten vertraging tussen Osdorp en Amsterdam Sloterdijk, Ring Amsterdam. Op de A10 Amsterdam Sloterdijk, Osdorp, ook 19 minuten vertraging. En op de A10 19 minuten vertraging tussen de Nieuwe Meer en Amsterdam Businesspark. Op de A10 10 minuten vertraging tussen Amsterdam Businesspark en Watergraafsmeer, Ring Amsterdam. Dan hebben we op de A27 37 minuten vertraging tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert.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 you through another, one ear out the other, burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through our feet. easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. will you? favorite song. I've been dancing at a funeral, dancing at a funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them but shame we have to see them But What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every So get your still Good Grief. voor hier op ZFM Beachmasters. Masters. we hebben deze week ook weer de mix-up. De mash-up van 20 minuten lang. En die is nog in het teken van eh, de zomer van 2016.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 En dan gaan we nog maar een keer snel verder met Calvin Harris, My Way. Nicky on the track. ZFM Beachmasters. Zie je ook in 40, 106.9. ZFM Zandvoort. swear my shit's so sick. ayy. gon' take two to This baby, you All this money, And I'm swerving all traffic. I'm the mansion. And I'm moving through the Harris, my way up. My way, sorry. Nog een kleine 10 minuten is de eerste uur al afgelopen. Tweede uur, de mashup. En natuurlijk de beste hits van 2016. Dit was Calvin Harris, My Way. Zomer of winter, altijd weer ZFM. sorry, David, it just it, it doesn't look real good. You have broken your leg in so many different places, and I'm afraid that you may not be able to play basketball again. What is love? give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more.